Kasper Meijer met het NOS-journaal. De brand die gisternacht ontstond in een bedrijfspand in Zwijndrecht... lijkt een gerichte aanslag te zijn die verband houdt met de vergisontvoering van een hoofddorper. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen. Gisternacht reed een auto tegen het pand waarna brand ontstond. Een persoon die betrokken is bij een van de bedrijven in dat pand... zou degene zijn die het eigenlijke doelwit was van de vergisontvoering... vorige week in het Noord-Hollandse dorp Krukius. Deze man heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld. De politie denkt dat de ontvoering te maken heeft met een onderschepte partij cocaïne. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haiti is opgelopen tot zeker 227. Honderden mensen zijn gewond geraakt of worden vermist. Volgens premier Henri zijn sommige dorpen in het zuiden van het land verwoest... en worden de ziekenhuizen overspoeld met gewonden. De beving had een kracht van 7,2. Daarna waren nog twee stevige naschokken. Komende maandag trekt naar verwachting ook nog een tropische storm over het getroffen gebied. In Afghanistan lijken de Taliban weer een belangrijke stad te hebben veroverd. Het gaat om Mazar-i-Sharif, de enige stad in het noorden waar het Afghaanse leger nog de baas was. Volgens het hoofd van de Provinciale Raad is er nauwelijks gevochten... en hebben de regeringstroepen hun wapens achtergelaten. Ze zouden naar Oezbekistan zijn gevlucht. De politie op Sicilië heeft twee schapenhouders aangehouden. De vader en zoon worden verdacht van brandstichting op het Italiaanse eiland. Volgens de politie wilden ze door de natuurbranden het gebied vergroten waar de schapen kunnen grazen. En zo zouden ze geld besparen op veevoer. De politie luisterde de twee af en ontdekte dat ze nieuwe plannen hadden voor brandstichting. Het weer. Vannacht komt het af naar een graad of 14. Op de Wadden kan wat regen vallen. Komende dag iets warmer dan vandaag met 22 tot 27 graden.